Zes uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. Laken gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Het meisje was gisteren niet uit school thuisgekomen. Een voorbijganger zag haar lichaam gisteren aan het eind van de middag in het water liggen. Vanwege het sporenonderzoek heeft de mobiele eenheid het gebied de afgelopen nacht bewaakt. Het gaat niet om de 14-jarige vermiste Savannah uit Bunschoten, benadrukt de politie. Zij is sinds donderdag vermist en is nog niet gevonden. De politie zegt dat er vooralsnog geen verband lijkt te zijn tussen de twee zaken. Drie kinderen uit Enschede die waren meegenomen door hun vader zijn terecht. Ze zaten in een trein tussen Hongarije en Roemenië, samen met hun Syrische vader. Die is opgepakt. De kinderen van 2, 4 en 5 komen vandaag terug naar Nederland. Ze werden twee weken geleden ontvoerd vanuit hun huis in Enschede, waar ze wonen met hun moeder. Zij en de man leefden gescheiden. In Steenbergen is een automobilist aangehouden die 130 km per uur reed in een 30 kilometer zone. Dat gebeurde volgens Omroep Brabant tijdens een achtervolging door een motoragent. Die had gezien dat de jongen van 18 op een andere plek in Steenbergen ook al veel te hard reed. Na zijn aanhouding bleek dat hij drugs bij zich had. Hij is zijn rijbewijs kwijt. En de Italiaanse politie heeft vier mensen opgepakt voor de handel in nepartikelen van de voetbalclubs Real Madrid en Juventus, die vanavond in de finale staan van de Champions League. Meer dan 250.000 artikelen zijn in beslag genomen, waaronder t-shirts en sjaals. Bij de invallen in Italië zijn ook spullen ontdekt die werden gebruikt voor de productie van de namaakartikelen, zoals drukmachines en namaaklogo's. Het weer vooral in het oosten en noordoosten nog wat buien. In het westen wat droger. Daar breekt de zon af en toe door.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 Man, I want you to get down. Cause we hot tonight, baby. We on fire. Now tell these cats where you from. She's Miss California. Hottest thing in West LA. In West LA. fries up in here. We got Dante up in here.